Kees Groot met het NOS-journaal. Het is vanavond opnieuw gaan ijzelen in Noord-Nederland. En daardoor waren er slippartijen op de snelwegen A28, A32 en A37. Op de A7 tussen Heerenveen en Groningen rijdt het verkeer over een lengte van 30 kilometer stapvoets. Rijkswaterstaat adviseert vanwege de verraderlijke gladheid de snelheid aan te passen. Daardoor lopen de snelwegen in de noordelijke provincies vol. In de rest van het land heeft het verkeer nog geen last van het winterweer. De verwachting is dat de IJssel de komende uren ook in het midden van het land voor overlast kan zorgen. Bondskanselier Merkel noemt de aanrandingen in Keulen op oudejaarsavond walgelijk. Ze wil dat de daders zo snel mogelijk worden bestraft. Daarbij moet volgens haar niet gekeken worden naar de afkomst van de mannen. Volgens de politie ging het om mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk. De burgemeester van Keulen heeft strenge veiligheidsmaatregelen aangekondigd voor het komende carnaval. Er zijn volgens haar geen aanwijzingen dat er vluchtelingen tussen de daders zijn. Toch geven veel Duitsers de schuld aan het asiel- en immigratiebeleid. President Obama heeft zijn plannen voor strengere regels voor wapenbezit gepresenteerd. Hij was zichtbaar geëmotioneerd toen hij vertelde over de kinderen die omkwamen bij een schietpartij op een school in Connecticut. Volgens Obama heeft de wapenlobby Washington jarenlang gegijzeld. Voortaan moeten verkopers een wapenvergunning aanvragen... en zijn ze verplicht om grondiger achtergrondonderzoek te doen naar de kopers. Het door de Republikeinen gedomineerde congres hield tot nu toe alle aanscherpingen tegen. Misbruik van vuurwapens kost jaarlijks 30.000 Amerikanen het leven. Het weer, in het zuiden valt regen, maar in het midden en noorden is het ijzel of natte sneeuw. Het koelt af naar min 6 graden in Groningen tot plus 5 graden in Zeeland. Morgenochtend trekt de neerslag weg. In het noorden blijft het een paar graden vriezen en in het zuiden wordt het dan 7 graden. Dit was het ZFM.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 ik moet even kijken wie dat ook alweer was... Uh, Anita Meijer, ook niet de eerste de beste, maar eh, ze is het zingen niet verleerd. speciale aandacht voor Joke Bruis, He Was Good To Me. luisterde naar Joke Bruis.